uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Jongens, uh... Dank je, dankjewel, maar als jullie nog even zo doorgaan... dan dreigt dat enorme ego van mij stratosferische omvang eh, te krijgen. Ja, dat waren de eerste woorden van de nieuwe PvdA GroenLinks-leider Frans Timmermans. Hij gaf net zijn allereerste speech nadat hij de lijsttrekkersverkiezingen heeft gewonnen. Meer dan 90% van de leden stemde voor. Weer niet goed voor dat enorme ego van mij, maar eh, het geeft wel een enorm mandaat... om te doen wat we moeten doen. En dat is toch echt het herstel van vertrouwen in elkaar. Ook het herstel van vertrouwen in onszelf, dat we in staat zijn om groot grote dingen te doen als we het maar samen doen. Het stel van vertrouwen ook in een overheid die in de afgelopen jaren de mensen veel te veel heeft laten stikken. Ook zei Timmermans dat Nederland zich moet blijven inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Een bizarre vondst in Oostenrijk. Daar is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een bergbeklimmer die al dik 20 jaar wordt vermist. Doordat het ijs smolt was het lichaam te zien. De gids die het lichaam vond, vond ook een tas met daarin zijn rijbewijs. Nu moet er alleen nog een DNA-test worden gedaan om het zeker te weten. Het Openbaar Ministerie eist 36 maanden cel na een opwindende vondst in Assendelft eerder dit jaar. Daar werden in een loods meer dan 2 miljoen erectiepillen gevonden. Een undercoveragent deed zich toen voor als koper van een aantal van die pillen. De verkoper begon toen op te scheppen over een loods waar hij nog meer pillen had. En omdat hij ook nog eens de navigatie in zijn telefoon had staan... was het een makkie om al die pillen te vinden. De rechter doet over twee maanden uitspraak. En boze taxichauffeurs in Haarlem. Want komend weekend is de Formule 1 in Zandvoort. En de gemeente wil los van de Formule 1-bolides geen auto's toelaten. Alleen bewoners krijgen een doorlaatbewijs en taxichauffeurs dus niet. En daardoor lopen ze veel geld mis, zegt deze chauffeur. Varieert tussen de, tussen de 500 tot 1000 euro voor zo'n hele raceweekend. Want het zijn wel, eh, let wel, vier dagen. En het is niet alleen maar tijdens de Formule 1, maar ook s'nachts, in de ochtend. Ook als er geen race is. Eh, het is een uh, bruisende nachtleven Zandvoort. Dus al de mensen die we vanuit Haarlem normaal gesproken brengen en ophalen... die kunnen we ook niet meer ophalen. Dus, dus het gaat wel eh, in, eh, aardig in de centen zitten, ja. De taxichauffeurs hebben nu een brief geschreven aan de gemeente Zandvoort. En mocht er niets aan gedaan worden... dan denken ze eraan toegangswegen te blokkeren tijdens het raceweekend. Dan nog het weer. Vannacht kan het op sommige plekken mistig zijn. En morgen is er volop zon en is het een graad of 26. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Ja, ik sloot het eerste uur af met eh, Everybody, uh, eh, Niet Somebody, Sometimes. Iedereen heeft eh, ja, een maatje in zijn leven nodig. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ja, je kan je maatje ook verliezen. En dan, dan, ga je misschien smeken. Dan zeg je, return to me. Nog een keer Dean Martin. Zo lekker stem ook man. Return to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back. Oh, my love, hurry back. I am yours. Return. mooi koor ingehuurd om zijn smeekbeden de kracht bij te zetten. Wat zou hij nou eh, gedaan hebben dat ze bij hem weggelopen is? Eh, zou die, eh, die vreemd zijn gegaan? Ah, hij zei tegen mij, van, ik ga nooit vreemd, ik stel mij altijd eerst voor. ik weet het eigenlijk niet. <laughs> Nou, nostalgiek was dat voor mijn luisteraars. Want mijn vader, mag u best weten, in de jaren vijf, eind jaren 50, begin jaren 60... die draaide allemaal van dit soort muziek thuis. Kai Mitchell en Pat Boone. En, en, eh, oh, daar kan ik straks ook nog wel een liedje van draaien. Van Pat Boone. Ga ik doen straks. Moet ik hem even opzoeken hoor. Moet hem eventjes tijd gunnen om hem, eh, om hem op te zoeken. Uh, wat gaan we doen? Nou, Charles, wat ga je nou doen, jongen? Uh, oh ja, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Ik weet het alweer. We gaan naar Ledenborg. En we gaan nog een keer genieten van Procol Harum met het prachtige Saldi Dog. Nou, denkt u, hij eh, heeft een opname van Meven? Nee, dat is een gitaar, wat u hoort. Ja, Gary Brooker onnavolgbaar. Prockelham. Live concert in Ledenborg dat de eh, ergens in Denemarken. Dus, eh, het is een fantastisch koor erachter. Eh, ik heb het al meer verteld waarvan elk koorlid een eigen microfoon in de hand had. Waardoor je dus als geluidsbedrijf, om zo'n concert uit te versterken... zo'n koor helemaal ja, harmonieus en eh, gelijkwaardig kan laten klinken. Als er stemmen bij zitten die wat zwakker zijn, kun je die opschroeven met die eh, individuele microfoon. En als er stemmen zijn die te hard zijn, dan kan je die juist weer zachter zetten. En zo krijg je een hele mooie balans. En dat heeft u zojuist ook kunnen horen. Het was een prachtig concert. Die Eyes of Jenny, daar kijk ik nog wel eens naar.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 Als ik naar Noordwijk ging of naar Scheveningen om te stappen... speelden ze daar eh, live met de Sandico's. ook nummers van de Ivy League en zo, Tossing en Turning, al die nummers en zo. Ja, Hans Vermeulen kon geweldig zingen. maar ook andere leden in de Sendicos de andere leden van zijn toenmalige band... die waren fantastisch. En u kent natuurlijk ook zijn opnames met Anita Meijer ja, nou, eh, ik ga straks even wat opzoeken voor Paul. Want die wil Spendau Ballet horen. En daar moet, heb ik even tijd voor nodig, Paul. Dus het volgende plaatje wordt dat waarschijnlijk. Eh, maar we gaan eerst even luisteren naar eh, Classic Blue. Het prachtige album van Justin Hayward van de Moody Blues. En Mike Bat.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 Heerlijk nummer, True, van Spendau. Ballet, speciaal voor Paul de Schouwer. Paul, leuk dat je even gebeld hebt. En ja, verzoekjes mogen altijd. Als het maar gezellig is, zeg je zelf ook altijd. Hè? Dus helemaal goed. Ja, nou... Ik kan eh, geen afscheid nemen van Maggie. I can't let Maggie go. U hoort een fagot en u hoort de honeybas. She makes me laugh, she makes me cry. For You. Ik heb hem even gebeld, Marco Woublé, en hij was bereid om dat voor u allemaal te zingen.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 Ik heb, ben er wel eens heen gegaan naar de, eh, het Gelderdoom in Arnhem, waar hij optrad. En een orkest, luisteraars, dat hij meeneemt. Echt allemaal, ja, topmuzikanten, solisten. Op trompet of saxofoon, maakt niet uit. En ja, nou, hij is zelf ook niet slecht natuurlijk. Hè? Dus <laughs> dat moet ik er dan wel even bij zeggen. ik hoop dat u ervan genoten hebt zeggen we als een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Nou, dat, dat klopt helemaal. Maar een dag zonder muziek is voor mij ook een dag niet geleefd. Music makes my day. U zult het geloven of niet, maar dit zijn de Shadows. Marvin Welch en Ferrer. De begeleidingsgroep van Cliff Richard, maar die kunnen ook prachtig zingen. Music makes my day. It warms an empty place when you're away. Music makes my day. Love you are my song. love so strong. Marvin Welsh en Ferrer. <clears throat> John Ferrer, dat is uh, ooit de vriend geweest, of de man zelfs geloof ik... van Olivia Newton-John, die ook helaas al overleden is... aan die vreselijke ziekte kanker. Waar steeds meer jonge mensen aan overlijden. Het lijkt wel een epidemie eh, als ik naar mijn vriendenkring kijk. Nou, dan word ik daar niet vrolijk van. Mensen van 50 jaar die nu al worstelen tegen die vreselijke ziekte... met immuuntherapieën of, of ja, nou, u kent het allemaal. Hè? En meestal win je het ook niet van die ziekte, helaas. Ja, maar goed, eh, geen narigheid vanavond. Je moet in het leven altijd blijven lachen, vindt net King Cole. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying You'll find that life is still worthwhile If you just smile Ja, Net King Cole. Nou, luister, hij leek er ook precies op, het was Net King Cole. Ja. Uh, luisteraars, een oud grapje hoor. Dat is eigenlijk een beetje afgezaagd. Duif, kom op. Uh, je moet wat origineels gaan bedenken. Karen Carpenter. Goodbye love. No one ever cared if I should leave or die. chance for love has passed me by And all I know of love is how to live without it I just can't seem to stem. Ze kon ook prachtig drummen. Ja, eh, technisch heel goed. En eh, drummen en zingen gelijk ook. Karen Carpenter, ik heb er altijd van genoten. Ik geniet er nog van, dankzij de cd's en de lp's die nog volop bestaan. En uh, Spotify kan natuurlijk ook van alles terugluisteren.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 heb ik waarschijnlijk, als het goed is, iemand in de uitzending. Willem. Lady Love! Oh, ik ben wel in de uitzending. Oh, sorry. Ja, wat, gezellig dat je even belt, Willem. Ja, op de laatste, laatste valreep. Ik denk, nou, ik ben klaar met werk en ik bel mijn mijn goede oude vriend Charles eventjes op kijken of hij nog wakker is. En jou, hij is wakker. Ja, ja, ik ben bijna in slaap gevallen hier achter de, achter de mengtafel. Meen ja, met gemengde gevoelens. Was ja, maar dat, dat, kan er helemaal niet. Ik bedoel, het is een dijk van het programma, een dijk van de muziek. Ik heb genoten van Karen Carpenter. Kijk, kijk. Die zet ik er morgen zelf wel erin. in. Dat geeft me maar niks. Kijk, kijk. Nou ja. Ja. Nee, maar goed, je doet het goed, man. Nou, wat gezellig, wat gezellig. Eh, ik had ook hele leuke eh, verzoekjes van Annemiek onder andere. Die, eh, Ja, Annemiek hebben de groeten vanuit Amsterdam. Kijk, nou, ja, ja. hey Willem, wij hebben aankomende vrijdag een bijzondere uitzending. Wij hebben een zeer bijzondere uitzending. En dat is de uitzending die, ja, die klinkt als een klok met een heleboel lawaai en stinkend rubber. Want het wordt inderdaad de Formule 1 uitzending. Ja, ja. ik ben hem begonnen, die Formule 1 uh, feeling met een nummer van Katie Malua met uh, eh, 9 Million Bicycles. Want je kan natuurlijk op zo'n eh, op zo'n fiets kan je dus ook Formule 1 rijden, hè, als je maar hard genoeg trapt. Als je maar hard genoeg trapt. En ja, en inderdaad, en de ouders ontwijkt, hè, want er is een Zandvoort zeker nodig. Dus, eh, ja. Maar wij, wij, staan daar in ieder geval wel veilig bij Café Rabbel. Ja. mag geen reclame maken, Café Rabbel, hoor ik. Dat is echt op de lijn, jongens. Ja. Op de Louis-Davids Carré. <laughs> Ja, wel in Zaal. We staan niet in Carré, maar we staan ook weer wel in Carré. Dus, ook weer in Carré, ja. Net als Toon eh, Hermans. Met, eh, deze, met deze quote van meneer Rabbel... Kijk heb gezegd dat wij zaterdag eh, of vrijdag verzekerd zijn van bittere ballen van Rabbel. Kijk, kijk, geweldig. hey, maar ik, ik sprak vandaag iemand van ZFM Zandvoort. En die vertelde mij, en ja, dan moet je niet schrikken... maar aankomende vrijdag hebben wij een grote kans... dat wij in de uitzending eh, eh, André Rieu <laughs> oh, ik had al een, ik had al een gerucht gehoord... en ik denk van nou... Ja. Ik ga er maar niet naar vragen, want dat is vast gek. Maar het is dus wel zo. Ja, wat moet je die man nou vragen? Hè? Van, zo, blijft er wat aan de strijkstok hangen of zo? <laughs> Ja, ik weet het niet. Hij zei altijd, gooi maar in, in mijn, in mijn, eh, in mijn, eh, mijn eh, kistje Ja, of, of in plaats van de schöne blauwe Donau, de, de lovely red, red bullet car of zo. Ja, is, dat ook een wals? Ik weet het eigenlijk niet, ja. hoor. Ja, ik, ben, ik weet het. Ik wacht het af en ja, en jouw kennende wordt het weer een enorme verrassing. Ja, nou, ik, ik weet niet of het doorgaat hoor, want, want ze zijn ermee bezig. En ik weet, ja. Niet, ja, ik weet niet of André zegt van nou, eh, ik wil die duif of die, uh, die bruis wel aan de lijn hebben. Dat, eh. Ja, dat is zo. Ja, maar goed, je hebt in ieder geval een pluspunt. Over pluspunt gesproken. Vertel. Zeg er ook bij vrijdag? Gerry, dat denk ik wel toch? Ja, nee, dat, dat denk ik. Heb je één momentje, Cheryl? Twee momentjes ook hoor. Ja, ja. Ga niet met je blote kom op de weg staan, man. Vraag je toch eens. Ja, dat is live van, uh, live van zijn werk, hè, eh, Willem, toch? Ja, nee, eh, ja, ja, ik denk het wel. Had jij, had jij moeilijkheden daar, nee, toch? Nou, er stond iemand, die stond, ja, moet ik hoe moet ik dat nou zeggen? heel netjes gezegd, stond om zijn blote reet aan de kant van de weg. Oh. Dat doe je dat niet. Jeetje. En dan ga je toch op een fietspad staan? Ja. Dat is wel shocking, hoor het was shock in between. Eh, <laughs> ja. ja. nee, nee. Maar even alle gekken op een stokje. Ik ben blij dat we vrijdag die uitzending kunnen doen. Drie uur lang, hè? Drie uur lang. Komt Harem ook nog? Wie? Harem. Komt die ook ik nog? <laughs> ik hoop het wel, want eh, ja, ik had... Uh, eh, Harem zeggen, ik, ik heb er wel wat te goed voor jou. Ik zeg, oh, wat dan? Hij zegt, ik kan niet veel verklappen. Ja. Maar, je kunt het ook bij de slager krijgen. Ah. Geen idee. <laughs> Nou, ik weet het niet, jongen. Het, belooft weer wat. Het belooft weer ja, wat. het belooft weer wat. Ja. We maken er een feest van, vriend. Ik ga wat, eh, wat voor jou draaien eh, van Jasper Taconus. En dat zeg je waarschijnlijk niet. Maar Jasper ja, dat zegt mij een heleboel. Dat is, uh, jazeker, ik weet wie zijn neef is. Dat is een, uh, een, een musical singer uit Nederland. Oh. Ja, en, maar die heeft een prachtige stem. En die heeft ook repertoire opgenomen van Tom Jones. En nou nou, oh, die, ja, die Tom Jones. Nee, nee, nee. Ja, nee die, die Tom Jones die ook zingt van I Who Have Nothing. Ja, ja, ja, ja. ja, Nou, ik heb ook niet zoveel, maar ik ga hem wel voor je draaien. Ik eh, ben er heel blij mee. In ieder geval hartstikke bedankt. En eh, ja, iedereen de groeten daar, die luistert nu. En vooral vrijdag ook luisteren naar de boys. Zeker weten. Willem, bedankt. Tot later. Hoi, doei. Speciaal voor Willem Bruis. Jasper Taconis, I Who Have Nothing. no one dat eh, loopt hier allemaal in Nederland rond. Jasper Taconis, geweldige musicalzinger. En eh, nou, u hoort eh, wat hij allemaal nog meer in huis heeft. It's all over, luisteraars. Bijna komt het nieuws weer voorbij. Cliff, die ondersteunt me. Daar sluit ik mee af. Dank voor het luisteren allemaal weer. Een fantastische, rustige nacht. Ga genieten van het Formule 1 weekend. It's all over. App een vloed, it's all over. Je cry. hoeft er niet om te huilen.